Het ministerie van Buitenlandse Zaken wist van 50 Nederlanders die in het gebied zaten... en die hebben zich intussen allemaal gemeld. Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders niet naar het gebied rond de kerncentrale te reizen en naar het gebied daaromheen. Ook worden Nederlanders die er zijn aangeraden het gebied te verlaten. Ook voor Tokio geldt een negatief reisadvies. Volgens minister Roosentaal zijn er zo'n 1100 Nederlanders in Japan geregistreerd. Van drie van hen weet niemand waar ze zijn. Het is mogelijk dat ze op het moment van de ramp helemaal niet in Japan waren. Het debat in de Eerste Kamer over elektronisch patiëntendossier wordt opgeschort. Vanochtend uiten de fracties veel kritiek op de plannen van het kabinet om een landelijk patiëntendossier in te voeren, zodat artsen en apotheken in het hele land in de gegevens van patiënten kunnen kijken. Een groot deel van de Kamer betwijfelt sterk of het systeem wel moet worden ingevoerd. Onder meer regeringsfractie VVD vindt de doelstellingen van het dossier niet helder en maakt zich zorgen over de privacy. VVD-minister Schippers vroeg na de kritiek van de Kamer vandaag niet meer verder te gaan met de behandeling. Gemeente Dordrecht is niet aansprakelijk voor schade aan de houten funderingen van huizen in de gemeente, heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald. De schade aan de houten palen ontstond door dalend grondwater. Als funderingspalen droog komen te staan ontstaat paalrot. Een aantal huiseigenaren achter de gemeente Dordrecht verantwoordelijk voor de daling van het grondwater en vindt dat de gemeente eerder had moeten waarschuwen. Het gerechtshof vindt dat de gemeente met de kennis die ze toen had de problemen adequaat heeft aangepakt.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 me everything, everything.